4 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. In India worden vliegtuigen van en naar New Delhi omgeleid... vanwege de luchtvervuiling in de stad. Meer dan 30 vliegtuigen landen op een andere plek... omdat het zicht te slecht was. Afgelopen vrijdag werd in Delhi al de noodsituatie uitgeroepen. Toen was de concentratie fijnstof zo'n 20 maal hoger dan de maximumnorm. En nu is dat al 25 keer. Om erg te voorkomen geldt er vanaf vandaag een beperking voor het autoverkeer. Verder zijn alle scholen de komende dagen dicht en bouwprojecten stilgelegd. Minister Dekker gaat in gesprek met de politie, het Openbaar Ministerie en Facebook... over de agressie tegen jeugdzorgmedewerkers. Hij reageert ermee op de noodkreet van jeugdzorginstellingen. Volgens de instellingen krijgen medewerkers dagelijks te maken... met ernstige verbale en fysieke agressie en ook met bedreigingen. Door personeelstekort bij de politie krijgen ze niet de hulp die ze nodig hebben. Ook worden jeugdzorgmedewerkers geregeld op social media aan de schandpaal genageld. Dekker zegt geschokt te zijn door de heftigheid van de incidenten. Een Britse topman van het fastfoodconcern McDonald's is opgestapt, eh, gedwongen opgestapt vanwege een relatie met een personeelslid. Dat meldt het bedrijf in een persverklaring. Managers van McDonald's mogen geen relatie hebben met personeel. In een e-mail aan medewerkers noemt de Brit de relatie een fout... en ook schrijft hij dat hij akkoord is met het gedwongen vertrek. DJ Martin Garrix heeft een MTV Europe Music Award gewonnen voor Best Electronic. Garrix was niet bij die prijsuitreiking in het Spaanse Sevilla aanwezig... maar bedankte zijn fans in een videoboodschap. Er was meer Nederlands succes. Rapper Snelle kreeg eerder deze week al een award voor Best Dutch Act. Best Artist werd Shawn Mendes en Best Song Bad Guy van Billie Eilish. Het weer plaatselijk dichte mist en een graad of 8 is het. Later overdag enkele buien, maar de zon breekt als er soms ook af en toe door.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 We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today, no fatal car crash, and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world. The sun is shining everywhere and temperature are just right for everyone. Log on to our website at www.hdvi.com for more happy news. Thank you for joining us. It was John Glad for HDVI. from around the world, 24 hours a day.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 the boat ride. They don't want give me no time, but God know I'm not missing this. Because oh yeah, we walking out, so it's so. me work for the all night. Blood, I'm so fed up of this shit. I done planned for the boat ride. They don't want give me no time, but God know I'm not missing this. Because oh yeah, we walking hard, so it's okay. Meet me on the road, yeah. Meet me on the road. like to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I end up much weak. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming of that who we used to be when we were young and free.